uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Den Haag heeft vannacht een zeer grote brand gewoed bij een café. Het dakterras van het café stond in brand met hoge vlammen en veel rook als gevolg. De brand werd vannacht rond half twee gemeld. Meerdere panden in de omgeving werden tijdelijk ontruimd, waaronder een hotel. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer voerde vannacht de laatste controles uit om er zeker van te zijn dat de brand uit is. En de omliggende panden zijn inmiddels vrijgegeven. De moord op een jonge Amerikaanse vrouw is na 40 jaar opgelost door een DNA-match. Laura Kempton werd in 1981 verkracht en vermoord toen ze 23 jaar was. Vorig jaar sloegen een cold case team van de politie... en experts op het gebied van opsporing via DNA de handen in ineen. Daaruit kwam een man naar voren die 21 jaar was toen hij de moord pleegde. Hij was geen bekende van het slachtoffer. De dader zal niet worden gestraft. Hij overleed in 2005 na een overdosis drugs. De familie van het slachtoffer zegt dat ze de politie dankbaar zijn. In Brazilië zijn het afgelopen jaar 75.000 verkrachtingen gemeld. Dat is een recordaantal. Van de slachtoffers was bijna twee derde 13 jaar of jonger. De verkrachtingen vonden grotendeels plaats bij slachtoffers thuis... en de dader was meestal een kennis of een familielid. De zoektocht naar een vermoedelijke leeuwin in de buurt van Berlijn gaat vanochtend weer verder. De Duitse politie staakte vannacht het zoeken na overleg met dierenartsen en jagers. Na het overleg besloten ze om een grotere afstand te bewaren tot het dier... en s ochtends de zoektocht te hervatten. De vermoedelijke leeuwin werd woensdag rond middernacht voor het eerst gezien. Het weer. Vanochtend schijnt geregeld de zon. Op de meeste plaatsen is het droog.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 I come in, I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie to the ditches. P.S. Hugs and kisses. And and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. and I will never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble gon' find me Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.